Kijkers met het NOS Journaal. De politie heeft in het onderzoek naar de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp... vijf mensen opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Almere en drie uit Rotterdam en Amsterdam. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw. Ze is nog altijd niet gevonden. De vrouw uit Hoofddorp ging afgelopen woensdag naar haar werk... maar kwam daar vervolgens nooit aan. Haar auto werd later gevonden in een wijk in Nieuw-Vennep, niet ver van Hoofddorp. De politie is nog steeds naar haar op zoek. In Zoetermeer hebben agenten een agressieve hond doodgeschoten. Het dier had zijn baasjes aangevallen. De man en vrouw raakten daarbij gewond en moesten naar het ziekenhuis. De hond is vervolgens in de tuin van het huis in Zoetermeer door agenten doodgeschoten. Daarbij werden meerdere schoten gelost. Vanwege het incident was een deel van de straat in Zoetermeer afgezet. De grote stroomuitval in Oekraïne die ontstond na Russische aanvallen is weer opgelost. Gisteren kwamen door de luchtaanvallen meer dan een miljoen woningen en bedrijven verspreid door het land zonder stroom te zitten. Onder meer grote delen van hoofdstad Kiev werden getroffen. Daar hadden 2 miljoen woningen ook tijdelijk geen stromend water. Het probleem was gisteren al eerder opgelost. Rusland voert het aantal aanvallen op de energievoorziening in Oekraïne de laatste tijd weer op. Door die aanvallen zaten de afgelopen winter al miljoenen mensen zonder verwarming. VVD-leider Jessel stelt voor om het televisiedebat van RTL komende zondag op een andere geheime plek te houden. Zodat PVV-leider Wilders alsnog mee kan doen. Hij heeft zijn campagne stopgezet omdat hij doelwit zou zijn van drie Belgische terreurverdachten. Jessel hoopt dat ze alsnog met elkaar in debat kunnen gaan, zei ze bij het tv-programma Café Kokkelman. Het weer, het is momenteel bewolkt met een spatje motregen soms bij 10 tot 13 graden. Vanochtend blijft het bewolkt en overdag kan er soms ook nog steeds wat motregen vallen.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 fm app En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. sushi and it went well. I was funny and you said I was a cutie. That's the last thing I heard from you. I left tickets at the door for you.